Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Het OM heeft bewijs kunnen vinden in het onderzoek naar het lek in de commissie Stiekem. Geen van de fractievoorzitters wordt aangewezen als degene die uit de school is geklapt, melden bronnen aan de NOS. In het rapport staat alleen indirect bewijs dat gebaseerd is op belgegevens. Gisteren zei het OM dat één of meer fractieleiders zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan ambtsmisbruik door te lekken uit de commissie... Het bestuur van de Tweede Kamer wil dat er een speciale onderzoekscommissie komt. En later vanavond wordt bekend wie daar deel van uitmaakt en wat de werkwijze wordt. Terreurgroep Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Beirut opgeëist. Vanavond waren daar kort na elkaar twee explosies in een drukke wijk vlakbij een moskee. Volgens het Rode Kruis zijn er zeker 37 doden en bijna 200 gewonden. Lokale televisiezenders melden dat de aanslag werd gepleegd door twee zelfmoordterroristen. In de getroffen wijk in Beirut is de Sjaïtische Hezbollah-beweging goed vertegenwoordigd. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren verlaat wegens ziekte tijdelijk de Kamer. Ze wordt vervangen door bioloog Frank Wassenberg. Hij is al langer actief bij de Partij voor de Dieren. Wassenberg is statenlid in Limburg en is sinds 2010 lid van het partijbestuur. DNA-onderzoekers die betrokken zijn bij de zaak van de moord op Nicole van den Hurk twijfelen aan de schuld van de hoofdverdachte. Omroep Brabant heeft een brief ingezien waarin ze dat schrijven. De hoofdverdachte is een oud-TBS'er die vorig jaar na een DNA-match werd aangehouden voor de moord uit 1995. Maar volgens de onderzoekers blijkt uit de contra-expertise dat het erg onwaarschijnlijk is dat het sperma dat op het lichaam van het meisje werd gevonden van hem is. Het OM zou eigenlijk vandaag met een eis komen, maar omdat zich onverwacht twee nieuwe getuigen hebben gemeld is het proces voorlopig stilgelegd. Dan nog het weer. Het is bewolkt, af en toe een bui, maar wel zacht. Morgenochtend eerst regen, daarna klaart het even op. In de namiddag weer buien, mogelijk met hagel en onweer. Dit was het... let us go to sleep. Let the rain fall on the window pane and fill the castle keep. I am weary now, weary to my bones, weary from the traveling and the endless country roads that brought us here tonight for this weekend and a chance to work it out. For we cannot live together, and we cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. She is sleeping now, softly in the night. And in my heart of darkness, she has been the only light. I am lost in love, looking at her face. still I hear the voice of reason telling me to chase these dreams away. Ah, here we go again. We're divided from the start cannot live together. We cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. The head and the heart. Now the and still I cannot sleep. My head is spinning round, but now the way is clear to me. There is nothing left, nothing left to show. The jury and the judge will see it's time to let her go. Now hear the heart ethical dilemma I find for the heart. Ja, dat ging helemaal niet door. Dan kwam gelijk weer een band binnen natuurlijk gaan eerst naar de Commodores. Easy. Lionel Richie. En die is ook weer met een nieuw project bezig, geloof ik. Alleen, ik ken hier echt nou... Nee, dat lukt niet. Ik kan hier naar alle concerten toe gaan. Ik zou best willen, maar ja, goed. Druk, drukker, drugs, zeg ik dan. Ik heb eigenlijk helemaal geen tijd voor, voor, voor andere dingen eigenlijk. Alleen, uh, laat mij maar gewoon lekker radio maken. Dat is, eh, denk ik, wel iets wat ik wel een klein beetje kan. Ik heb een, eh, een berichtje gehad van iemand. Die heeft vorige week naar de uitzending geluisterd tussen App en Vloed. En dat komt altijd goed. En die hoorde het nummer van Stef Bos, Witzand. En die zei van, ik heb zelden zo'n mooi Nederlandstalig nummer gehoord. Als je de volgende keer weer draait, zou jij een soortgelijk nummer kunnen draaien. Alleen niet van Stef Bos, maar misschien van iemand anders. Nou ja, ik eh, ben de platendoos ingedoken, zeg maar. En eh, ik ben eens aan het spitten geweest. Ik heb iets gevonden. Ik wil niet fatsoenlijk gerend en volwassen zijn. Ja, dat is een stemmetje. Eh, zo hoog kom ik niet. Eh, zo hoog wil ik eigenlijk ook helemaal niet komen. Maar goed, er zijn mensen die kunnen dat wel. En eh, dit was bijvoorbeeld Pia Douwstra van... ja, het leven is voor mij. Het komt eigenlijk uit de musical Elizabeth. Ben ik niet geweest. Zoals ik al zei, ik heb daar weinig tijd voor. Waar ik bijvoorbeeld wat tijd voor heb, dat is woensdag. Nee, niet woensdag. Zondag. Zondag even luisteren. Sowieso, is zaterdag ook natuurlijk. Maar zondag is wel een speciale uitzending in verband met het Sinterklaasfeest... En er schijnt er al een, eh, het een en ander te gebeuren tussen 12 eh, en 2. En eh, zover ik begrepen heb, zijn er een hele hoop Pieten bij betrokken. De Piet, de Radio Piet, de Zeur Piet, de Smurf Piet. Ik, ik ken ze allemaal niet, maar luister zonder maar tussen 12 en 2 naar ZFM, Sinterklaas Radio.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 There's someone whom I can depend to walk up at that sun. Empire State of Mind. En eh, dit nummer eh, was van Alicia Keys. Het volgende nummer is ook weer een verzoekje. En dat is eh, er eentje van Nick Cave. Misschien ken je het nog. Met Kali Where the Wild Rose Grow. first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. On the second day, I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, Do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. day he took me to the river, he showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow, she lay on the bank. The wind lied as a thief, and I kissed her goodbye said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. Samen met uh, eh, Kari Minok. Ehm, ik ben blij dat ik het nummer uh, eens kon draaien. Want ja, ik vind het toch wel een heel apart nummer. Eh, dat geldt zelden ook voor het volgende nummer. Dat is ook een, ook een, een ballet. Weer een ballet uit een, een, oude doos. Maar goed, bij mij komt er geen stof op. Want die doos gaat regelmatig open. Dus raar zijn we trouwens. Nou. het is een nummer uit het verleden. Een grijs verleden. Maar het blijft een verschrikkelijk mooi nummer. was you who did discover how to really touch my heart. Now you are telling me you're going while my love for you is showing. We should never be. of my life. Every step I do for you, love. Every move is born of true love. It's a dream. Maggie McNeil. Je luistert naar het programma Tussen App en Vloed. Van het eh, leukste station. Trouwens ook het enige station, maar toch het leukste station... Eh, wat er aan uh, de Noordzeekust zit. In Zandvoort dan tenminste. Want er zijn er veel meer natuurlijk. Maar die draaien niet de muziek die wij draaien. En ja, en gelukkig maar ook, dan stond ik hier voor niks. De volgende is een persoonlijke request. Gewoon omdat ik hem leuk vind. Anouk. We're breaking things we can't repair. boekje. I don't want a hurt no anymore. Nee, dat wil ze helemaal niet. Ik kan in ieder geval wel zeggen dat ik... Uh, ik heb bij Anouk geslapen. En dan zullen zeggen, oh, is dat zo? Ja, dat is zo. Ik zat namelijk op de vierde rij. that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you.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 En eh, ja, misschien denk je van... God, uh, Charles Duiver, wat is met je stem gebeurd? Nou, een, een, niks eigenlijk. Alleen, <laughs> het is Willem Bruist die er nu achter zit. Eh, Sharon, mocht jij wel luisteren vanaf deze kant, eh, eh, ja, heel veel beterschap. Ik heb begrepen dat jij morgen al wel bent. Daar ben ik, daar ben ik ontzettend blij om natuurlijk. En ik ga weer natuurlijk met plezier naar je luisteren. En nou, misschien zie ik je morgen ook nog wel. Maar goed. Maar ik heb nog een Nederlands nummer klaarstaan. En dat hoort er gewoon bij, vind ik. Het is een beetje stuk gedraaid op de commerciële radio. En nu hoor je er een tijdje niks meer van. En nu denk ik van, ik pak hem.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 Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? my knees Als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? Dat is Claudia de Brij met Mag ik dan bij jou? Het volgende nummer is ook een Nederlands nummer. Je herkent het vast al. Schitterend mooi.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 Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain why say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me where ain't nothing at all Keaton. En zo gaan wij richting de klok van 12 uur. Bijna 5 voor 12. Maar we hebben nog wel even tijd voor een uh, schitterend nummer. Weer uit die doos. Romeo met Coming Home. De jongens uit Rotterdam met Coming Home. Ze zijn weer bij elkaar, heb ik gehoord. En zijn we bezig met een, nieuwe EP, zoals het tegenwoordig heet. Ik vraag altijd om een cd, maar hun vragen om een EP. Ik heb hun nog tijd voor een eh, nummertje, denk ik. Sitting on a highway in a broken van. En dit gaat door tot aan de klok van 12 uur. Thinking of you again. Guess I have to hitchhike to the station. With every step I see face Like a mirror looking back at me Saying you're the only one Making me feel I could survive And so glad to be alive Nowhere to run, another guitar to play. Mixed up inside, and it's been raining all day. Since you went away, Manhattan Island Serenade. Ach, wat is het toch vervelend als je een nummer moet onderbreken. Zeker als het een mooi nummer is. Maar dat geeft niet. Die leggen we de planken in, eh, of in het vat hè, eigenlijk. En wat in het vat zit, dat verzuurt niet. Je hebt kunnen luisteren naar Tussen App en Vloed. Dan zie je Wem Zandvoort. Na 12 uur gaat hij uh, eh, op de carousel. Dus de hele nacht heb je nog eh, de beste muziek. En morgen vroeg, vanaf 10 uur, is er weer live radio met Henny Ruckert. Daarna 12 uur Zandvoort luncht. En dan gaan we weer een heel stukje verder natuurlijk. En dan gaan we weer naar het weekend. En dan hebben we Zandvoort op zaterdag. En dan gaan we naar de zondag. En dan hebben we natuurlijk Sinterklaas Radio met die zeurpiet en zo. En daarna is het natuurlijk... Eh, ja, Albert-Jan Vos en Rob Harms. Maar ja goed, dat is zondag. In ieder geval van zo meteen slaap lekker.